Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderzoekers hebben de mogelijke oorbrand in de zendmast Lopik. Ze hebben in antennekabels roest gevonden, wat duidt op de aanwezigheid van water. Daarnaast blijkt dat een van de antennes een paar uur voor de brand was uitgevallen, maar wel stroom bleef gebruiken. Daardoor werden de kabels steeds heter. In combinatie met het water ontstond kortsluiting in de zendmast Lopik, wat leidde tot de brand half juli. De Nederlandse politie houdt zich niet aan het VN-kinderrechtenverdrag als ze met minderjarige verdachten te maken heeft. Dat stelt Defense for Children in rapport. Volgens de kinderrechtenorganisatie behandelt de politie kinderen vaak als volwassenen. Zo worden de kinderen na hun arrestatie te lang opgesloten en zitten ze in dezelfde cellen als volwassenen. Daarnaast worden ze niet verhoord door politiemensen en officieren van justitie die daarvoor getraind zijn. Israël en de Palestijnen moeten binnen een maand om de tafel gaan zitten om te praten over vrede. Eind volgend jaar moet er een akkoord zijn bereikt, vinden de VS, de EU, Rusland en de Verenigde Naties. Ze kwamen met een oproep nadat de Palestijnse president Abbas het VN-lidmaatschap had aangevraagd. Het verzoek is kansloos omdat de VS zijn veto zal gebruiken. De Zeeuwse politie weet nog steeds niet wat de oorzaak is van de mysterieuze knal die gisteravond in een deel van Zeeland is gehoord. De politie is gaan kijken op het strand van Rittem bij Vlissingen, waar volgens getuigen een zelfgemaakte bom was ontploft. Maar daar zijn geen sporen gevonden van een explosie. Ook onderzoek door een politiehelikopter met een warmtekijker heeft niets opgeleverd. Het onderzoek naar de knal in Zeeland gaat bij daglicht verder. Het weer op veel plaatsen mist die lang blijft hangen. De dag begint daardoor grijs, maar smiddags is het zonnig. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 Europort Gorkum tussen Spijkenisse en Knopend Ridderkerk.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 It was a very special one. but wouldn't be a good time, Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Man, we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that.